van Santa Martina kan ze de wereld vergeten. Denkt ze niet meer aan het verleden, leeft ze een eenzaam bestaan. In het klooster van Santa Martina hoor je de klokken luiden en al die mooie geluiden klinken al eeuwig. hebben mensen haar pijn gedaan. Misschien, misschien, misschien brak een man ooit haar hart en is ze hierheen gegaan. In het klooster van Santa Martina hoor je de klokken luiden en al die mooie geluiden klinken al eeuwenlang. Misschien, misschien, misschien gaf ze iemand haar woord van trouw. Misschien, misschien, misschien liet hij haar in de steek en stond ze toen in de kou. In klooster van Santa Martina kan ze de wereld vergeten. Denk ze niet meer aan het verleden, leef ze eenzaam bestaan. In het klooster van Santa Martina hoor je de klok.